uur. Scheurs met het NOS Journaal. In de buurt van de Malaga zijn tientallen gewonden gevallen door een gasexplosie. Vijf van hen zouden er slecht aan toe zijn. De explosie was in een café in Veles. Er waren veel mensen op de been vanwege een festival. Op beelden is te zien dat het café zwaar beschadigd is. Op straat ligt overal glas. De oorzaak van de explosie bij Malaga is nog onduidelijk. De politie heeft zes mannen aangehouden in verband met een steekpartij in Lisse. Daarbij raakten twee mensen gewond. Agenten gingen eerder op de dag op een ruzie af. Ze vonden toen twee gewonde mannen. Eén van hen was neergestoken en ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Vier mannen werden ter plekke aangehouden, twee anderen later op de avond. De verdachten zijn tussen de 21 en 38 jaar en komen allemaal uit Lissen. Bij een uitslaande brand in een appartementencomplex in Drachten zijn drie mensen gewond geraakt. Ze zijn met ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Omdat er veel rook vrijkwam zijn alle 24 appartementen ontruimd. De bewoners, onder wie veel ouderen, zijn opgevangen in een poppodium in de buurt. De brand brak uit in een flatwoning op de derde etage en was snel onder controle. Studenten van de TU Delft hebben de Solar Challenge in Zuid-Afrika gewonnen. Het team kwam na een zonnerace van ruim 4700 kilometer als eerste over de finish. Met die afstand beraken de Nederlanders ook meteen het wereldrecord. Het is de tweede keer dat het Nederlandse team de Solar Challenge in Zuid-Afrika wint. De race ging van Pretoria naar Kaapstad en duurde acht dagen. Het weer vooral in het westen kans op een bui, mogelijk met hagel en onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 8. Morgen meer wind en opnieuw kans op buien, dan zo'n 16 graden.